zegt de minister van Transport. Er zouden meer dan 260 gewonden zijn onderweg van Port Elizabeth naar Johannesburg. Hij botste bij een overweg tegen een vrachtwagen en een auto, ontspoorde en vloog in brand. Het ongeluk gebeurde in de provincie Vrijstaat, ten zuidwesten van Johannesburg. De werkgevers in het streekvervoer willen dolgraag in gesprek met de vakbonden over een goede CAO. Het is een reactie op de aankondiging van CNV en FNV dat er nieuwe acties komen als de werkgevers de chauffeurs niet tegemoet komen. Door een staking rijden er tot 11 uur vanavond nauwelijks streekbussen en treinen. In wintersportgebieden in de Franse Alpen is uitzonderlijk veel sneeuw gevallen. Ook waait het hard, waardoor de kans op lawines erg groot is. Wintersporters in Val Thorens, waar veel Nederlanders zijn, wordt geadviseerd om binnen te blijven. Met sneeuwschuivers wordt geprobeerd de wegen vrij te houden. En voor vandaag wordt nieuwe sneeuw verwacht in de Franse Alpen. Alfred Schreuder vertrekt definitief van het Duitse Hoffenheim naar Ajax. De twee clubs hebben een akkoord bereikt. Hoeveel Ajax betaalt voor de nieuwe assistent-trainer van trainer Ten Hag is niet bekend. Schreuder tekent voor 2,5 jaar bij Ajax. En ook Paaspop zegt een optreden af van rapper Boef vanwege zijn uitspraken over vrouwen. Eerder annuleerde een festival in Os al een show. En ook een reeks optredens voor een reisorganisatie gaat komende zomer niet door. En de rapper heeft een aantal vrouwen beledigd die hem hadden geholpen toen hij autopech had. Het weer nog bewolkt, druilerig en een graad of 10. Vanavond gaat het hard waaien, aan de kust stormachtig. Morgen af en toe een bui en nu aan dan zon.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 Veel plezier het komende uur. sevenfold and wondered, baby, about how it used to be. And miles and miles of golden sand, a walking, a talking, a hand in hand. And I got you in my soul to believe Out of the Blue was dit Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. En we begonnen met Them en Little Girl. En dan gaan we er verder met eh, Robbie Williams. Die komt niet vaak voor, maar in zo'n uitzending waar het allemaal mag. Nou, deze keer dan wel. Hier is Angels.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 nothing like me yeah. I could make you happy Make your dreams come true Nothing that I wouldn't do Go to the ends of einde van mijn dagen blijft dit een zeer bijzonder nummer voor mij. Dat was hem eh, Make You Feel My Love, geschreven door Bob Dylan. En dat vind ik nog eigenlijk veel meer bijzonder <laughs> dan eh, dat Adele het zingt. Dat vind ik heel bijzonder. Maar goed, ehm, dit was hem dus. Ehm, Ringo Starr is geridderd en terecht en eindelijk. He En daarom gaan we hem even eren met een nummer van zijn eh, eerste solo-album Sentimental Journey... En we spelen de titeltrack. Gonna take a sentimental journey Gonna set my heart at ease Gonna make a sentimental journey To renew I got my bag, got my reservation. Spent each dime I could afford. Like a child in wild anticipation, long to hear that all. decide to roam Got to take the sentimental journey tears rolling down my face. That's when I knew I loved and I couldn't do without you. And I'd rather be a blind girl Joe Bonamassa en Beth Hart met I'd Rather Go Blind van het album Don't Explain. Eh, er is ook nog een live uitvoering, die, bestaat, die beslaat 10 minuten, dit was 8 minuten. En die gaan we ooit nog wel eens een keer draaien, want die is eigenlijk wel iets beter dan deze uitvoering. En deze was ook niet mis. Dit is The Dire Straits, So Far Away. categorie eh, beste albums ooit staat Brothers in Arms zeker in de top 10. En eh, dit nummer stond op dat album. Dat was eh, So Far Away van The Dire Straits.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 one. how lives have just been. Is Love van Lionel Richie en Diana Ross. En even voor mijn oudste dochter. Dit was dus Lionel Richie en niet Billy Joel. Een familiegrapje. Ehm, oké, we gaan even verder met eh, Elton John. Hier is Sorry Seems to be the Hardest Word. seems to be the hardest word. It's sad, so sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. sorry to a magical moment in the whole proceedings. We'd like to bring on our guest star. Ladies and gentlemen, Miss Celine Dion. Thank you. Bye bye Bye bye Don't cry, don't sigh, Dat was dus eh, de laatste Immortality van de Bee Gees en Céline Dion. Eh, dit was dus het programma wat eigenlijk voor de 21 december was bedoeld. Maar we hebben het er vandaag eh, gewoon maar even doorheen gehaald. Want het was eh, gewoon even nodig. Eh, zometeen hebben we Hans en... Hans en opa. Hans en opa hebben we zometeen. Hij is opa geworden, ja. Misschien krijg je alle details nog wel...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 Mark Hokker met het NOS-journaal. De afgelopen jaarwisseling zijn minder vuurwerkslachtoffers behandeld op de spoedeisende hulp dan vorig jaar. En daarmee zet de daling van de afgelopen jaar...